Dat hebben hooggeplaatste anonieme Witte Huismedewerkers gezegd tegen het persbureau EP. President Obama maakte direct na zijn aantreden bekend dat hij de terreurgevangenis op Cuba wil sluiten. Hij stelde toen als deadline januari. Het kost echter meer tijd dan verwacht om te bepalen welke gevangenen kunnen worden vrijgelaten en welke naar een gevangenis in Amerika zelf moeten worden overgebracht. Bovendien willen maar weinig landen de VS helpen met het onderbrengen van gevangenen die op vrije voeten komen. President Obama heeft Iran gewaarschuwd dat het openheid van zaken moet geven over diens nucleaire programma. Aan het slot van de G20-top in Pittsburgh wilde hij niet speculeren over wat hij zal doen als Iran geen gehoor geeft aan de oproep. Hij geeft de voorkeur aan een diplomatieke oplossing, maar gewapend ingrijpen sluit hij niet uit. Samen met Rusland en China riep hij het Iraanse bewind op om inspecteurs van het internationaal atoomagentschap toe te laten tot de tweede Iraanse uraniumverrijkingsinstallatie. Het bestaan daarvan werd pas gisteren bekend. De UEFA doet onderzoek naar 40 wedstrijden in de voorrondes van de Champions League en de UEFA Cup. De Europese Voetbalbond vermoedt dat de uitslagen doorgestoken kaart waren, zodat gokkers met voorkennis grote bedragen konden winnen. Het gaat vooral om wedstrijden van clubs uit Oost-Europa. Volgens een UEFA-functionaris gingen die er toch al van uit dat ze de voorrondes niet door zouden komen en bedachten ze een manier om er toch een slaatje uit te slaan.